de Vries met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land klaar is voor verkiezingen... ook als de oorlog met Rusland nog niet gestopt is. Wel wil hij dan garanties van de Verenigde Staten en Europa... dat die verkiezingen veilig kunnen verlopen. Zelensky zegt dat hij gaat vragen om aanpassing van de kieswet... zodat er in oorlogstijd kan worden gestemd. Eerder wilde Zelensky steeds geen verkiezingen in oorlogstijd... omdat er zorgen waren of dat wel veilig en eerlijk zou verlopen. Verkiezingen in Oekraïne zijn een eis in het plan van de Amerikaanse president Trump... om de oorlog met Rusland te stoppen. In de Tweede Kamer zijn grote zorgen over de veiligheid van Aruba, Bonaire en Curaçao... nu de spanningen rond Venezuela oplopen. De eilanden liggen daar vlakbij. In het gebied is inmiddels een grote Amerikaanse troepenmacht opgebouwd. De afgelopen maanden heeft het Amerikaanse leger zeker twintig boten uit Venezuela aangevallen... De regering Trump zegt dat de opvarende drugs naar de VS probeert te smokkelen, maar bewijzen zijn er niet. De provincie Zeeland moet weer op zoek naar iemand die de Zeelandbrug wil opknappen. De aannemer die dat zou doen vroeg te veel geld. De renovatie zou volgens de provincie fors duurder worden dan het budget dan van 5,5 miljoen euro. In de Champions League heeft PSV verloren van Atletico Madrid. In Eindhoven werd het 2-3. PSV zakt iets op de ranglijst, maar maakt nog wel kans om door te gaan in de Champions League. De volgende tegenstanders zijn Newcastle United en Bayern München. Bij de vrouwen verloor SC Twente van de Britse topploeg Arsenal met 1-0. Het was de derde nederlaag in vijf duels. En daarmee is de ploeg uit Enschede uitgeschakeld in het toernooi. Het weer. Vannacht blijft het droog en het wordt niet kouder dan een graad of 10. Morgen start bewolkt. Later breekt vanuit het westen de zon vaker door.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 Caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing our feelings leave me if only I could. I'd make this world a better place if only. turn your wildest Zandvoort. ZFM. too much. You know it's just a state of mind.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 Now 1985, high school made me cry, and that seemed crazy it was the first time I got high on life, sweet grass, good class. Being cool, my teachers always said I would never ever get. 1995. Once again, I found my stride.